okay. We gaan uh, onze studie afronden. Let's start from uh, Genesis 44, 30 into 45, verse 1 and 2. No, uh, 45, 1 through 4. 44, 30. 44, 30, ja. Yeah. Oké, okay, we gaan lezen Genesis 44, vers 30 tot met hoofdstuk 45, vers 4. En nu, wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom, en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel nou verbonden is, dan zal het gebeuren, als hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht onze vader met verdriet met dodenrijk doen nederdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader met deze woorden. Indien ik hen niet tot u breng, dan mogen ik te allen tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven, en de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarom brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zijn deinzen van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Kom, tot, kom toch naderbij. Daarop naderden zij en hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt go through eight, It's very mhm. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkoekt hebt. Want om u in leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land, en er komen nog vijf jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om uw een te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te houden. Dus zijt gij het niet die mij hierin gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Pharaohs vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte. Hmm. So it was God who sent me before you to preserve a posterity. Ah, so you see uh, Judah's humble um, uh, uh, uh, intercession for his brother and also for his dad. dus je ziet hoe Judah op een nederige manier um, ehm, intercedeert tussenkomt voor zijn broer en voor zijn vader. And you see Joseph's uh, um, also his brokenness. His, he was very deeply touched by the uh, by the uh, um, um, confession of repentance. En je ziet de gebrokenheid van Joseph hoe hij um, zeer geraakt wordt door de, de bekentenis en, de woorden van Juda. The sages teach that um, Joseph made everyone go out from him that was not part of his family to protect them from being shameful before other people. Dus uh, de wijzen zeggen dat Jozef vroeg aan iedereen die geen deel uitmaakt van zijn familie om de zaal te verlaten, opdat de broeders niet beschaamd zouden staan ten overstaan van vreemdelingen. I mean, if he was vindictive, he would just like, you know, really stressed it and really made them feel ashamed, but he was just like, no, go out. Indien Jozef haat raakt zou geweest zijn, zou hij iedereen hebben laten binnenblijven en zou hij extra de nadruk opgelegd hebben hoe, hoe slecht dat zijn broeders eigenlijk geweest waren. Maar hij wou hem die schaamte besparen, daarom vroeg hij aan iedereen om de zaal te verlaten. So even from there, the sages say that our patriarchs um, followed the Torah even before it was given on Sinai. Dus daarom zijn ook de wijzen dat de patriarchen, de aartsvaders, dus de Torah volgden, zelfs voordat die in de Sina gegeven werd. And you can see the Torah fulfilling Joseph here. En je um, kunt zien hoe de Torah hier in Jozef vervuld wordt. Especially Deuteronomy 17, verse 18 to the end. In het bijzonder in Deuteronomium, Deuteronomy 17? 17, 18. Deuteronomium hoofdstuk 17, vanaf vers 18. 17, dus 18. Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voorschriften, voor zich een afschrift maken van deze wet, welke bij de Levitische priesters berust. Dan zal hij bij, dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de, de Heere zijn God te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen zich te onderhouden, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders en hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links, omdat hij lange tijd koning mogen blijven, hijzelf en zijn zonen, te midden van Israël. So we see Joseph reigning pretty much second in command, and he did not lift himself above his brethren because he feared God. Dus je ziet hoe dat uh, Jozef zichzelf niet um, ging verheffen boven zijn broeders omdat hij God vreesde. The Torah was written upon his heart. De Torah was op zijn hart geschreven. And he said to his brother, it's not you who sent me, but God. En hij zei ook tot zijn broers, is eigenlijk niet jullie die mij gezonden hebben, maar God die mij gezonden heeft. This is a powerful thing. To know that in Yeshua and in the Torah, the two tribes are being reconciled. You see it right here. Het is machtig iets om te zien hoe dat in Yeshua de beide stammen verenigd worden, zoals we dat hier ook kunnen zien. So, uh, you know, I have friends, and you guys have friends who preach two houses, and there, there's such a big fight over two houses, blah, blah, blah. But it's clear that the ultimate goal is one house. jullie <laughs> dus kennen mensen of jullie weten dat er een eh, onderwijs bestaat over twee huizen of één huis. Maar wat er ook van is, uiteindelijk komt het allemaal terug tot één huis. There's so much discussion, so much division among them, but look at the ultimate goal. Stop fighting over the two houses. Er is zoveel discussie, zoveel verdeeldheid, maar kijk naar het uiteindelijke, naar het ultieme doel. We moeten teruggaan naar één David was a king over both the house of Judah and the house of Israel, so shall Yeshua be. David regeerde over beide huizen, huizen van, Yeshua, van uh, Juda en huis van Israël, en zo zal ook Yeshua regeren. So we see the role of repentance, and we see the role of uh, that brings unity. Hier zien we dus de rol van berouw en ook de rol die eenheid brengt. And this is the um, This is one time in history and the rabbis teach this is a prophetic picture of the future of Israel. Dit is een punt waar de rabbijnen onderwijzen over de profetische toekomst van Israël. Because uh, this is the first time when the father comes back that the whole house of Jacob is beyachad, together, in unity. En het is de eerste maal wanneer de vader uh, teruggekeerd is, waar dat er weer eenheid is in het huis van Israël. Because even when Joseph was there the first 17 years, there was no unity. Want ook wanneer Jozef daar de eerste 17 jaar verbleef, was er geen eenheid. And for the 22 years that Joseph wasn't there, they teach that God's fullness or God's divine full presence did not dwell there because it was lacking. En uh, eh, mm. ze onderwijzen ook dat gedurende de 22 jaar dat Jozef er niet was, dat Gods volheid ontbrak, net omdat er geen eenheid was. So when the, when the, when the boys told the father that Joseph is still alive and he saw the chariots, it says the spirit of Jacob was revived. Ja. En er staat ook wanneer dan eh, de jongens aan hun vader vertellen dat Jozef levend was, dat, uh, dat Jozef in leven was, dat de geest van Jacob herleefde. So said is the spirit of Hashem coming in the fullness of Jacob. Het is de spirit van Hashem die in zijn volheid op Jacob terugkomt. Because God couldn't dwell in the camp fully when it was lying, falsehood, intrigue, hatred, jealousy omdat God daar gewoon niet kon leven zolang dat er haat, um, valsheid en intriges waren, leugens. Uh, so the, this is the beginning. This is they say this is a prophetic picture of the unity. First, there needs to be unity between the, children of Israel. Then there will be unity between Hashem and us. Dus dit is een profetisch beeld waarvan ze zeggen van eerst eenheid zijn voordat er tussen onder ons, voordat er eenheid kan zijn tussen Hashem en ons. Let's read uh, Psalm 133. Laten we Psalm 133 lezen. Een biddevaartslied van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders ook te samenwonen. Het is als het kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoon van zijn klederen. Het is als daal van de Hernon, Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heer zijn zegen, leven tot een eeuwigheid. So behold how good, how pleasant it is for all brethren, for all the brothers of Israel, to sit together in unity. Section to sit in unity in Echad, how good it is, how pleasant. Sluiterlijk staat het hoe goed het is om samen in eenheid in Echad, samen neer te zitten. For there the anointing or the precious or the good oil will be upon the head. The head is Mashiach, and from Mashiach run down to the beard, the beard of Aaron, the priesthood. Dus de kostelijke olie op het hoofd, hoofd is Mashiach, het woord van Aaron verwijst dan naar het priesterschap. Yeah, because the word that's used is descending, so it's descending from heaven, from Yeshua down to the mm-hmm. priesthood, all the way down to the mountains of Zion. Nedervloed komt dus vanuit de hemel naar de Mashiach tot um, bij de priesters en dan verder op de berg Sion. For there the Lord commanded the blessing, Chaye Olam, life forevermore, everlasting life. Want daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid. So unity is the ultimate goal of uh, the gospel of the Torah of um, uh, this parsha, this week's parsha in Ezekiel 37. Eenheid is het uiteindelijke doel van, van, uh, van de Bijbel, van de Torah, van deze parsha. So may we all reach that unity. May we embrace when the may the um, the stick of Judah embrace the cross, and may the stick of Yosef, the Ephraim, embrace the Torah, because that's the only thing that's going to make us one. Mogen de boom van Juda de, de, het kruis omhelzen en mogen de boom van Ephraim eh, de Torah omhelzen. So I want to show you real quick a correlation between the first and second coming through this study and through this pasha. Kun je nog even een eh, snel verband laten zien tussen de eerste en de tweede komst met de eh, elementen die we in deze parasha zien? Um, the children of Israel, this this Joseph became a form of Mashiach, a form of Savior in Egypt. Joseph werd een soort um, herder in Egypte. The children of Israel were reconciled to him and they left Eretz Israel, they left Canaan. Mm-hmm. Dus de gekozen van, van Israël um, werden bij hem vers, in hem verzoend of met hem verzoend en ze verlieten daarbij Israël. And we reap what we sow even when uh, when uh, there's tikkun, there's redemption, because the suffering of, that the brothers did to Joseph, we end up going through in Egypt as slaves. En we worstelen wat we zagen, want we zien wat de broeders eigenlijk aangedaan hebben als Jozef. Later zullen we zien dus dat het volk slaaf wordt in Egypte. And in the midst of our suffering, God sent up the river Moshe. En te midden van um, het lijden zendt God een, een bevrijder, Moshe. To give us the Torah. Om onze Torah te geven. And now you have uh, 1500 years later, Yeshua comes. 1500, mm, ongeveer 1500 jaar later komt dan Yeshua. As uh, Mashiach ben Yosef. Als Mashiach ben Yosef. And he suffered again in the hands of his uh, brothers. En ook hij heeft geleden in de handen van zijn broers. And uh, he overcame, of course, there was uh, from the pit into resurrection. En hij is ook uit de put gekomen en is weer opgestaan. But some 30 years or so later, the children of Israel were not cast out of Canaan into the diaspora. Maar eh, ongeveer 30 jaar later werden de kinderen van Israël uit Canaan verdreven in de diaspora. And throughout the diaspora, we suffered pogroms and holocausts and all sorts of sufferings, like the suffering servant. En doorheen de, de diaspora heeft het volk eigenlijk ehm, heel veel geleden. Door de pogroms door de diaspora, eigenlijk zien we daar een beeld van de leidende dienaar. And now again it's turning back that God will scatter, I mean, bring us from all the places He scattered us and bring us into the land. En nu zien we dat God ons van alle, overal ter wereld terug gaat brengen naar het land. Where He would again give us the Torah right upon our hearts and upon our minds. Waar hij ons de Torah opnieuw zal geven, waarbij de Torah op onze harten en op onze geesten zal geschreven worden. And then we shall be His people, He shall be our God. Dan zullen wij zijn volk, zijn, en zal Hij onze God zijn. So you see how they, they all. Dus je ziet hoe alles verbonden is. The word of God is prophetic and it's pointing to what's coming, and God's going to do the same thing, and we need to, um, like I said, embrace the Torah or embrace uh, the cross. Gods woord is profetisch en zoals hij al zei, we moeten inderdaad ofwel de ene het kruis of de andere de Torah omhelzen. And may the scepter never depart from between Judah's feet. En mogen de scepter nooit weggaan van tussen jullie. Until Shiloh, Shiloh comes, even so come Lord Yeshua. Tot Shiloh komt, kom Heer Yeshua. I hope you enjoy the, the teaching. Amen. And if you have any questions, this is the time. Indien jullie vragen hebben, dit is het moment. Yeah, questions at all. Do you have a song about Psalm 23? I do, but uh-huh. I haven't played it in so long. Yikes, I hope I remember the chords. Yeah. Thanks. Okay. Any other questions? oh, we can sing the Yine Mandel. Okay, you start. I think most. <laughs> we'll start Shevet Achim, Kam Mato, Vijay Mato. La la la la la la la la la la. come upon all believers, to come upon the body of Messiah. We bidden voor eenheid dat die op alle geloven op het uh, lichaam van Yeshua mag komen. And that unity will come when we embrace the full counsel of God. En dat de eenheid mag komen wanneer we de, de volle counsel van God mogen omhelzen. I pray that we will be we will be amongst those who have harps of God and sing the song of Moses and the song of the Lamb. Omdat we dan samen met anderen een mogen hebben om het lied van het lam, het lied van Mozes te zingen. May we be amongst those who endure Revelation 14:12 uh, that keep the commandments of God and have the faith of Yeshua. Mogen wij deel uitmaken van hen die zoals in Openbaring 12 um, ehm, de geboden houden en geloven in Yeshua. Surely that uh, the world will see that you have come when we love one another and love you um, uh, according to the way you call us to love you. En dat de wereld mogen zien dat gij gekomen zijt wanneer ze zien hoe wij elkaar liefhebben, dat wij u liefhebben zoals gij ons gehad hebt. We sing it earlier, Shema Israel, and you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength and resources. We hebben eerder Shema gezongen waarin we zien dat we God zo lief hebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel al onze kracht, heel ons vermogen. And the second commandment is like it, to love our neighbor or our brother as ourselves. And Lord, we know that it is your Torah that teaches us how to love you. It is your Torah that teaches us how to love and how to uh, deal with our, behave towards our brothers and sisters. Heer, we weten dat het uw Torah is die leert hoe we moeten liefhebben, hoe we u moeten liefhebben en hoe we onze broeders en zusters moeten liefhebben. May we be like Joseph, who had the Torah written upon his heart and who feared you and did not lift himself above his brothers. Mogen zijn zoals Jozef, die de toren op zijn hart geschreven en die zichzelf niet ging verheffen boven zijn en zusters. May you give us the eyes of purity, pure hearts, that we may see you in all things. Geef ons ogen van zuiverheid en ook een rein hart om u te zien. Thank you for the gift of purity. Dank u voor de gave van zuiverheid. Thank you for the blood of Yeshua. Dank u voor het bloed van Yeshua. Thank you for your statutes and your precepts written in your Torah. Dank u voor uw inzettingen en geboden geschreven in uw Torah. And may we be those of Psalm 191 who are um, blessed and who walk undefiled in the way. En mogen we zijn zoals die van Psalm 119 die uh, zuiver en in uw weg wandelen. It says, blessed are those, blessed are the undefiled who walk in the way, which is Yeshua, and they will, for they walk in the Torah of Adonai. Zalig zijn zij die van wandel zijn, die in de toren van Adonai wandelen. So we thank you that we'll be like um, Daniel and the three Hebrew boys who refused to defile themselves, but who walk in your ways. Dank u dat we mogen zijn zoals Daniel en de drie andere jongens die niet onzuiver willen zijn, maar die rein willen blijven door uw wegen te volgen. Lord, even if it's a small remnant, a small number of us, it was only three of them or four of them, and they decided, no, we will not defile ourselves. Give us the strength to always walk in your ways and not defile ourselves. Ook als zou maar een klein groepje, zoals die drie of vier mannen, geef ons de sterkte om in uw wegen te wandelen en om sterk te zijn. And thank you that you call us all. We all come from a place of battle, all come from a place of pain, all come from a place of rejection or confusion. But you said you will use us to make the straight the path straight. Dank u dat u ons roept uit de verwarring uit, uh, uit Babel. En dat hij ons um, roept om, om de wegen recht te maken. And thank you that you are one who comes in clouds. En dank u dat u de ene bent die in de wolken komt. And we thank you that you make all things beautiful in its time. En dank u dat u alle dingen mooi maakt op het juiste moment. Help us to remain faithful even when things don't make sense, even when we're thrown into a pit of confusion, like Joseph. Help us om u trouw te blijven, ook al hebben de dingen op het eerste zicht geen zin, ook al zijn we in de put beland zoals Jozef. Help us to walk in integrity and to guard our purity. Help ons integer te zijn, in integriteit te wandelen en onze zuiverheid te behouden. We thank you and praise you and ask for the salvation of all Israel. Wij bedanken u en loven u en vragen voor de redding van heel Israël. In Yeshua's name.